Vijf uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het evacuatievliegtuig voor Nederlanders en andere Europeanen... die vanwege het coronavirus weg willen uit de Chinese stad Wuhan... is onderweg naar China. De Airbus A380 steeg aan het begin van de nacht op in Parijs... en gaat via Vietnam naar Wuhan. Morgen wordt het toestel terugverwacht in Europa. Met de vlucht gaan naar schatting zo'n 20 Nederlanders mee... en verder onder meer Belgen, Denen en Slowaken... Door het coronavirus zijn in China ruim 250 mensen overleden. Bijna 12.000 mensen zijn besmet. Het Verenigd Koninkrijk is geen lid meer van de Europese Unie. Om middernacht was de brexit een feit. Dat moment werd bij het parlementsgebouw in Londen door duizenden mensen gevierd. Er komt nu een overgangsperiode van 11 maanden. Voor 31 december moeten de Britten met de EU overeenstemming hebben bereikt over een handelsakkoord. Bij een busongeluk in Bolivia zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. De bus miste een bocht en belandde in een ravijn. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de stad La Paz. Het is het tweede zware busongeluk in een week in Bolivia. Dinsdag vielen 14 doden toen een bus op een vrachtwagen botste. In de afgelopen maand hebben 148 voetballers de overstap gemaakt... van of naar een Nederlandse club. Dat is er één minder dan in de vorige winterse transferperiode... heeft de KNVB bekendgemaakt... Tot middernacht konden spelers de overstap maken. De laatste voetballer die naar een andere club ging was Kai Sierhuis... die even na 11 uur officieel overstapte van Ajax naar het Franse stad Rennes. Sierhuis was in de zomer door Ajax uitgeleend aan Groningen. Het weer. Op de meeste plaatsen regenachtig en niet kouder dan een graad of 10. In de ochtend eerst op veel plaatsen regen, later droog... met in de middag in het westen wat zon bij een graad of 11... Morgen verandert er weinig.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 Insecure people turn to insecure lovers. But my drink is almost out and I'm about to pour another. Just let it out. The night has just begun, we on alert. Oh, now. If I get too fucked up, promise you'll hold me down. Yeah, this that shit you can't deny. This that shit you feel inside. Let's go to. suspicion to the Ignite Radio, the biggest club beats from around the world. to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.